Goedemorgen, ik ben Dioke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het was vannacht weer onrustig in Roosendaal. Al een paar dagen op rij gaan jongeren de straat op met zwaar vuurwerk. Om dat op te lossen gingen vier wijken gisteravond op slot. Je mag er alleen nog in als je er woont, werkt of naar school moet. Toch ging het vannacht niet goed in Roosendaal. Een bouwkeet ging in vlammen op en ook een auto brandde helemaal uit. Zeven mensen zijn opgepakt. Blijf maar dooretteren bij Forum voor Democratie. Al de hele week beschuldigen mensen binnen die partij elkaar. Nummer drie van Forum zegt bijvoorbeeld dat leider Thierry Baudet gelooft in corona-complottheorieën... dat bijna iedereen die hij kent tegen Joden is... En Baudet zelf zei gisteren in het tv-programma Bo dat daar niks van klopt. Kijk, en dat is nu het, het, het, nare van dit alles. Het is het viezige van dit, spel. En dat mhm. heb ik dat heb ik zo graag willen voorkomen. Dat nu op deze manier heen en weer... Kijk, ik denk dat we ook hier helemaal niet in verder moeten met al deze malle verwijten. Het bestuur van de partij heeft ook aangifte gedaan tegen Baudet... omdat hij weigert de inloggegevens van alle e-mail- en sociale media-accounts te geven. In de Champions League heeft Ajax gisteravond thuis gewonnen van het Deense Midtjylland. Was te zien bij Ziggo Sport. Gravenberg, oh wat een schitterende goal! ah, ja daar zit hij dan eindelijk. En dan de band gebroken. Midtjylland kan uh, alvast aan de thuisreis gaan denken. Nides! Ja! 3-0. Dit is zijn bevrijding. Het werd uiteindelijk 3-1. De wedstrijd begon trouwens met een minuut stilte om stil te staan bij het overlijden van topvoetballer Diego Maradona. Het weer, in het midden van het land regent het af en toe. Op andere plaatsen komt de zon er soms doorheen. Het wordt een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat tussen Osdorp en Amsterdam-Buitenveldert 3 kilometer file richting Utrecht. De vertraging is 10 minuten. Er staat een auto met pech. Er zijn twee rijstroken dicht. En verder heb je ook nog een kwartier oponthoud op de N247 van Amsterdam naar Horen... tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland.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 Too big. goodbye. van Zandvoort, op 106.9 FM come to steal, with stealth still tonight. You got the sugar to satisfy. hoofdpunten van het NOS-journaal. Groningen, Friesland en Drenthe krijgen 438 miljoen euro uit Europese fondsen. Het geld is bedoeld voor innovatie in het midden- en kleinbedrijf... en het creëren van banen in duurzame energie. Het verschil in salaris tussen mannen en vrouwen is de afgelopen jaren vrijwel niet veranderd. Bij de overheid kregen mannen in 2018 4% meer dan vrouwen. In het bedrijfsleven was het verschil 7%. Michael Flynn, voormalig nationaal veiligheidsadviseur... heeft van president Trump gratie gekregen. Flynn zat vast omdat hij had gelogen over zijn contacten... met de Russische ambassadeur in de Verenigde Staten... rond de presidentsverkiezingen van 2016. Het weer, in het midden van het land soms regen, in het zuiden en door En het wordt vandaag 7 tot 10 graden.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 Probably cause my lies just started getting deeper. And the reason for my confession is that I learned my lesson And I really think you ought to know the truth Because I lied and I cheated and I lied a little more But after I did it, I don't know what I did it for I admit that I've been a little immature With your heart like I was the predator In my book of lies, I was the editor the author, I forged my signature And I apologize for what I did to you Cause what you did to me, I did to you No, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't lie said I'm leaving Cause she can't take the pain It's hard to continue this love, it ain't the same Can't forget the things that I've done inside her brain Too many lies committed, too many games She feeling like a fool getting on the last train Trying to maintain but the feeling won't change I'm sorry for the things that I've done and what I became Caught up in living my life in the fast lane Blinded by lights, cameras, you know the frame I don't know the reason why I did these oh, things oh, well, I had emotions are drained. Cause a lie and a lie and a little lie lie. Now your emotions are drained. No, no, no. and she all in my world. I give her all my attention and diamonds and pearls. She the one that make me feel on top of the world.